Alle 298 mensen in het vliegtuig kwamen om, vooral Nederlanders. De rechter zei meteen aan het begin van zijn uitspraak dat er geen twijfel is over hoe dat gebeurd is. Om u niet onnodig in spanning te laten, kan de rechter nu al het volgende zeggen. De rechtbank is van oordeel dat de MH17 is verongelukt door het afvuren van een boekraket vanaf een landbouwveld nabij Performijski. Nou, de vraag is nu alleen, wie is ervoor verantwoordelijk? De rechter doet zo dus uitspraak. Er staan vier mannen terecht, drie Russen en een Oekraïner. Het OM wil dat ze levenslang krijgen. Of er ooit iemand de gevangenis ingaat voor de MH17-ramp is weer een heel ander verhaal. De vier verdachten zijn er namelijk niet bij. Rusland is niet van plan om ze uit te leveren. In Schuine Sloot in Overijssel is een brandbom omgegooid gegooid in een gebouw waar binnenkort vluchtelingen worden opgevangen. De gemeente wil in het oude schoolgebouw 70 Oekraïense vluchtelingen onderbrengen. Dat nieuws zorgde al voor protesten bij buurtbewoners. Begin deze week blokkeerden ze de school met spandoeken en trekkers. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hoeven daklozen komend weekend niet buiten te slapen. Het wordt waarschijnlijk hartstikke koud en daarom openen de vier steden de winteropvang. Met temperaturen onder de nul is het volgens de steden niet verantwoord voor mensen om buiten te liggen. En weinig voetballiefhebbers zullen een reminder zetten voor WK-potjes als Servië tegen Zwitserland of Wales tegen Iran. Maar toch maken verslavingsdeskundigen zich daar zorgen over. Er zijn tijdens het toernooi veel wedstrijden om op te gokken. En daar kijken ook heel veel mensen naar, zegt deze deskundige van Trimbos. Het wereldkampioenschap is een toernooi waar meer aandacht en meer publiek voor is dan voor het reguliere voetbal. Dat gaat dus ook gepaard met meer reclames en dus meer mensen zullen in aanraking komen met die gokreclames en dus met die gokproducten. Volgens haar zouden er strenge regels moeten komen voor die reclames en zouden gokkers beter beschermd moeten worden, bijvoorbeeld door een maximum speelbedrag in te stellen. Het weer. In het zuiden is het inmiddels op de meeste plekken droog. In het midden en noorden droogt het later vandaag ook wat op. Maar morgen is het opnieuw nat en het wordt een stuk kouder dan de afgelopen dagen. Maxima tussen de 5 en 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer.